12 uur. Door Negens met het NOS-journaal. Het Erasmus MC in Rotterdam richt een speciaal coördinatiecentrum in... voor de spreiding van coronapatiënten. Zorgverleners bekijken iedere ochtend hoeveel IC-bedden er waar beschikbaar zijn. Nu is het vooral druk in Brabant... maar in de komende dagen zal het in het hele land druk worden op de IC's. Verder wordt in Rotterdam ook gezocht naar extra plekken om patiënten onder te brengen. Bijvoorbeeld in het MC Slotervaart in Amsterdam, dat eind 2018 dichtging... Gekeken wordt of daarvoor genoeg apparatuur en mensen beschikbaar zijn. De Duitse gezondheidsautoriteiten zeggen de eerste tekenen te zien... dat de stijgende lijn in het aantal nieuwe coronabesmettingen in hun land begint af te nemen. Het hoofd van het Duitse Robert Koch-instituut verwacht woensdag te kunnen zeggen... of de trend inderdaad aan het keren is. De afgelopen 24 uur zijn er in Duitsland ruim 4000 geregistreerde besmettingen bijgekomen... Totaal is bij meer dan 22.000 Duitsers het virus geconstateerd. Tot nu toe zijn 86 mensen in Duitsland overleden aan de gevolgen van het virus. Transavia en de vakbonden zijn het eens over een regeling om alle werknemers de komende tijd in dienst te houden, ook mensen met een tijdelijk contract. Het zijn noodmaatregelen die tussen de drie en zes maanden geldig zijn. Werknemers van Transavia stellen hun winstuitkering over vorig jaar uit kabinet trekt 200 miljoen euro uit voor het aardgasvrijmaken van 55.000 huurwoningen. Verhuurders met woningen in wijken met een bestaand warmtenet en een verouderd aardgasnet komen voor die subsidie in aanmerking. Het geld is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten voor het verleggen van leidingen, het weghalen van cv-ketels en het aanleggen van nieuwe aansluitingen. Die regeling gaat op 1 mei in. Het weer vandaag volop zon. Temperatuur vanmiddag tussen de 8 en 10 graden. De oostenwind maakt het voor het gevoel wel een stuk kouder. Later vandaag gaat het wat minder hard waaien. Morgen en woensdag weinig verandering. Met in de nachten kans op lichte vorst. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is van de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.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 只能。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 Contigo ya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 faster. line straight overdue. Go find somebody new. You can buy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 to me. I wanna show you, wanna let you loose inside.